Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. In Brussel spraken de leiders van EU-landen gisteren met elkaar over de situatie in Gaza. Ze waren er snel uit. Er komt een oproep aan Israël voor een staakt het vuren... en om de aanval in Rafah, die is aangekondigd, niet te doen. Daarnaast moet er meer hulp komen voor Gaza, vooral over land. Je hoort demissionair premier Rutte. Zegt dan niet, ja, maar er is ook nog een zeeroute en nog iets via de lucht. Heel goed, maar is extra. Dat zijn kleine druppeltjes. De grote massa moet komen over land, over de grensovergangen over land tussen Israël, Egypte en, en, en Gaza. Dat daar veel meer spullen naar binnen gaan. Internationale studenten afraden om naar Nederland te komen. MBO's, HBO's en de Universiteit in Limburg vinden het geen goed idee. Volgens hen zijn die internationals juist hard nodig vanwege de vergrijzing in Limburg. Er worden ook eh, steeds minder eh, baby's geboren. Daarin lopen we voorop in Nederland. Eh, dat leidt ertoe dat ook onze opleidingen steeds minder studenten krijgen. En dat is op zich al vervelend genoeg. Nou, wanneer het dan ook nog zo is dat er eh, steeds minder eh, buitenlandse studenten toegelaten mogen worden... dan hebben we echt een probleem. Want eh, dan kunnen we feitelijk te weinig mensen afleveren voor de Limburgse arbeidsmarkt. En dat leidt tot heel veel schade. Vanmiddag bieden de opleidingen een manifest aan in Den Haag... aan de demissionair onderwijsminister en de partijen in de formatie. Een Australische onderzoeker heeft in de buurt van Brisbane een opvallende ontdekking gedaan. Hij zag op een blaadje iets wits, dacht eerst dat het een vogelpoepje was, maar het was iets heel anders something unusual sitting on a, on a leaf. It turned out to be this rather striking beetle. Ja, een onontdekte harige tor van nog geen centimeter groot. Eentje die hij nog nooit eerder had gezien met lange witte haren die overeind staan als een soort hanenkam. Een journalist noemt hem daarom een punk beetle. Mogelijk is dat een overlevingstactiek. Roofdieren denken dat het een schimmel is. Het weer nog grijs en veel regen vandaag. Eerst alleen in het noordwesten. Daarna trekken de buien ook over de rest van het land. Brabant en Limburg houden het het langs droog. Het wordt 9 tot 13 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB Verkeersinformatie. Er staat een file op de N201 vanuit Hoofddorp naar Uithoorn. Voor Schiphol ongeveer 3 kilometer file met een kwartier vertraging. Komt door een ongeluk.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 Demissionair premier Rutte is tevreden met de Europese oproep richting Israël en Hamas. In een gezamenlijke verklaring doen EU-regeringsleiders onder meer een oproep aan Israël... om af te zien van een grondoffensief in Rafah. Een gymleraar uit Alfa aan de Rijn is in hoger beroep vrijgesproken van seksueel misbruik van een scholieren van 17.